Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Volkert van der Graaf hoeft geen buitenproportioneel. De moordenaar van Pim Fortuyn spande de zaak aan... omdat hij het niet eens was met de voorwaarden van zijn vervroegde vrijlating. Hij moest onder meer 24 uur per dag een enkelband dragen... en kreeg een verbod om in vier steden te komen. De rechter vindt ook dat het stedenverbod buitenproportioneel is. De straf zou volgens het vonnis niet in verhouding staan... tot het beoogde doel om de samenleving te beschermen tegen herhaling door Van der Graaf. Het Openbaar Ministerie gaat in beroep in de zaak tegen de bejaarde man die vorig jaar zijn vrouw wurgde. De rechtbank veroordeelde hem tot anderhalf jaar cel wegens doodslag. Volgens het OM is er sprake van moord omdat de vrouw nooit heeft aangegeven niet meer te willen leven. En de man heeft vooraf nagedacht over zijn plannen. De bejaarde man ging zelf al eerder in beroep tegen de uitspraak. Hij zegt dat hij zijn vrouw uit haar lijden wilde verlossen. Ze leed aan Alzheimer en de ziekte van Parkinson. Het Israëlische leger heeft een kortdurend bestand afgekondigd in sommige delen van de Gazastrook. Het bestand ging twee uur geleden in en loopt tot zes uur vanavond. Israël legt de wapens neer om humanitaire redenen. Hamas heeft nog niet officieel op het bestand gereageerd. Rusland voert voorlopig geen groente en fruit in uit Polen. De officiële reden is dat de producten een te hoge concentratie pesticiden bevatten. Of de maatregel verband houdt met de Europese en Amerikaanse sancties tegen Rusland is onduidelijk. Polen is een van de grootste leveranciers van groente en fruit in Rusland. De Amerikaanse economie laat de afgelopen maanden een flinke groei zien. In het tweede kwartaal van het jaar groeide de economie met 4% op jaarbasis. In het eerste kwartaal kromt de economie nog met 2% vanwege de strenge winter in de VS.